Vlak voor het debat gingen werknemers van Tata naar Den Haag om van zich te laten horen. Deze man hoopt dat het bedrijf kan blijven. Er gaat heel veel negatief rond eh, over Tata Steel. Tata Steel is een heel speciaal bedrijf. En ik eh, wil graag aan de politiek vragen of ze ons willen ondersteunen. En dat we gewoon één, één team moeten zijn. En samen moeten we wat we willen behalen. En dat is duurzamer zijn. Dat we dat samen moeten bereiken. En niet dat we groepjes moeten gaan maken. Het moet gewoon samen, moeten we sterk staan. Bij Tata Steel in Amuiden werken ongeveer 9000 mensen. Cafés en restaurants hebben geen zin om bij de voordeur te controleren of mensen wel een vaccinatie of testbewijs hebben. Dat is wel wat het kabinet wil. Sommige mensen zien het coronapaspoort als een soort dwang om toch een prik te halen. Gaat deze klant van een strandtent niet doen? Nee, nee dan maar testen. Als het moet. Elke keer? Ja, vind ik ook niet leuk, maar als het gratis is, doe ik het gewoon. Als je ervoor moet betalen, vind ik het ook niet leuk. Dinsdag horen we of het vaccinatie- of testbewijs verplicht wordt vanaf 25 september. Als het aan het kabinet ligt, dan komt er een zwarte lijst voor agressieve vliegtuigpassagiers. Drie Spaanse mannen kregen gisteren een boete omdat ze op een vlucht naar Amsterdam geen mondkapje wilden opdoen. En ze reageerden ook onbeschoft op aanwijzingen van stewards en stewardessen. De Tweede Kamer wil al langer dat dit soort passagiers niet meer mag boorden. Komt het coronavirus nou wel of niet van een wild dier? Dat is nog steeds niet duidelijk. Maar hoe dan ook zijn ze er in China nog niet voorzichtiger mee geworden. Onze correspondent ging langs in een wasberencafé in Shanghai... waar je voor 15 euro met de wilde dieren kan knuffelen. Oh god, daar loopt, ook, daar loopt er inderdaad eentje, eentje los, zo'n wasbeertje. En mensen pakken die wasberen nu ook op. Chinese natuurexperts zijn niet enthousiast over plekken als dit wasberencafé. Ze vinden dat ze verboden moeten worden. Het weer na een paar mooie dagen slaat het vandaag om. Vanuit het zuiden trekt het dicht, gaat het op steeds meer plekken regen of onweren. Het is nog wel een graad of 25 verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het is druk op de weg, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Watergaasmeer staat 8 kilometer file door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is daar bijna een half uur.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 burning drops high above the chimney top. That's where you. sunshine you gave, sunny. Thank you for the love you've brought my way. You gave to me you're all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you.